Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental na de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 15.000. Reddingswerkers zoeken nog steeds 24 uur per dag naar overlevenden in het rampgebied. Al beseft iedereen dat de kans op een wonder steeds kleiner wordt, vertelt correspondent Mitra Nazar. Ik merk toch wel dat die wanhoop en paniek van de eerste dagen eh, omslaat in grote verslagenheid. En eh, het besef dat eh, ook al komen er soms eh, berichten van mensen die nog levend onder het puin vandaan komen. Er komen nu zeker meer mensen niet levend onder het puin vandaan dan, dan levend. En dat weten mensen hier. De Nederlandse reddingswerkers daar hebben tot nu toe 11 mensen en een hond bevrijd onder het puin. Zij gaan nu verder zoeken in een ander gebied. Het zijn drukke dagen voor de Oekraïense president Zelensky. Hij is bezig met een tour langs allemaal Europese regeringsleiders. Gisteravond was hij in Parijs bij de Franse president Macron. En hij was in Londen voor een ontmoeting met premier Sunak. Daar gaf Zelensky een speech. On behalf of our tank men who fight to restore our Ukrainian borders. On behalf of our conscripts who are being trained now, including here in Britain Thank you, Britain. Hij bedankt de Britten dus voor alle steun in de oorlog tegen Rusland. Vandaag gaat hij in Brussel praten met premier Rutte en andere Europese leiders. Waarschijnlijk gaat Zelensky dan om meer wapens vragen. Het aantal meldingen van telefonische oplichting is vorig jaar met een vijfde gestegen. De fraude helpdesk werd bijna een half miljoen keer gebeld. Bijvoorbeeld over criminelen die zich voordeden als bankmedewerker. De schade was in totaal dik 43 miljoen euro. En we zijn met z'n allen een stuk gezonder gaan eten, heeft het RIVM uitgezocht. Ten opzichte van 2016 eten we meer groente en fruit en minder rood vlees. Ongeveer 20% minder dan in 2010. Ook het drinken gaat een stuk beter. Nederlanders pakken steeds vaker een kop thee in plaats van frisdrank. En het weer nog. De dag begint koud. Er is wel af en toe wat zon. Later wordt de bewolking dikker en valt er vooral in het noorden ook af en toe wat regen. Het wordt 5 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Hoorn en Pummerend Noord 4 kilometer file. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoop het Kooimeer en Uitgeest 5 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Een kapotte vrachtwagen op de A10 Koenplein richting Amstel tussen Landsmeer en Watergraafsmeer 7 kilometer file. Op de N201 Hilversum uit Hoorn bij Loenersloot 2 kilometer.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 And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't 'Cause no, no, no, no, yeah, you no, no, no, no, you got try. said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the frame I don't know the reason why I did these oh, things oh, well, I had a emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby feel on top of the world Still I'm lying to my girl, I do it van Zandvoort, op 106.9 CFM.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 Gele rakken, mesh met mijn stappen. Geknipt voor dit net aan kapper. Ik heb flappen, kom we stappen en we pakken een vijf. Ik ben bang, het bang, als een chappende derf. Maar ik kom hier niet voor de koffie of thee.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 Achter de schermen werd namelijk al vier maanden over overlegd, meldt RTV Oost. Het dodental van de aardbeving in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 15.000. Ook worden er nog steeds mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Het aantal meldingen van telefonische oplichting is vorig jaar met bijna 20% gestegen, blijkt uit cijfers van de fraude helpdesk.